Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december al twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van Pfizer en Moderna. Dat heeft voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie gezegd... na overleg met de EU-leiders. Voorwaarde is wel dat de beoordeling van de vaccins... door het Europees Medicijnagentschap goed verloopt. Ook zal het in eerste instantie om kleine hoeveelheden van de vaccins gaan. De Europese Commissie heeft met Pfizer een overeenkomst gesloten... voor de levering van 200 miljoen doses van hun vaccin. De commissie hoopt ook snel afspraken met Moderna te kunnen maken. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert landen om het virusremmende middel remdesivir... niet meer te gebruiken bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een groep deskundigen zegt dat er geen bewijs is... dat het gebruik van remdesivir tot positieve resultaten voor de patiënten leidt. De aanbevelingen volgen na vier internationale onderzoeken... onder meer dan 7000 patiënten die met corona in het ziekenhuis lagen. Het hertellen van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia... heeft niets veranderd aan de verkiezingsuitslag in die staat. Dat betekent dat Joe Biden de staat en de 16 kiesmannen behoudt... die bij de winst horen. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een democratenstaat wint... Het hertellen van de ongeveer 5 miljoen stembiljetten was volgens de autoriteiten nodig in Georgia... omdat de marge tussen president Trump en Joe Biden klein was. In grote delen van de Amerikaanse staat Californië geldt vanaf morgen een avondklok. Het is een poging van de autoriteiten om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen en de ziekenhuizen te ontlasten. In Californië steeg het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen twee weken met 64 procent. In Amsterdam is vannacht een man doodgestoken op straat, meldt de politie. Het gebeurde voor een hostel en supermarkt in de wijk Bos en Lommer. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het weer, het is wisselend bewolkt, overdag af en toe zon en in het noorden nog kans op een bui. Het wordt zo'n 8 graden. In het weekend gaat de temperatuur weer iets omhoog.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 Het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen. En ook de dingen die we landen waar we wonen.